uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Speciaal aanklager Muller heeft geen bewijs gevonden... voor samenspanning tussen de Trump-campagne en Rusland... om de verkiezingen te beïnvloeden. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie... in een brief aan congresleden. Muller laat in het midden of Trump als president de rechtsgang heeft belemmerd. Maar volgens minister Barr van Justitie is er onvoldoende grond voor vervolging. Trump zegt zelf dat hij nu van alle blaam is gezuiverd. Het Nederlands elftal heeft in de Johan Cruijff Arena met 2-3 verloren van Duitsland. Na de eerste helft, waarin Duitsland domineerde, stond Oranje nog met 2-0 achter. In de tweede helft had Nederland het overwicht en benutte dat met doelpunten van De Licht en De Pai. Maar in de negentigste minuut wist Nico Schulz toch de winnende goal te maken voor Duitsland. De Partij voor de Dieren wil in de provincie Groningen een hertelling van alle uitgebrachte stemmen. Volgens de partij zijn op veel stembureaus meer stemmen geteld dan er mochten worden uitgebracht. De Partij voor de Dieren kreeg in de provincie Groningen eerst twee zetels toebedeeld, maar later ging er daar weer één van af. Tien dagen na orkaan Idai is het dodental in Zuidelijk Afrika opgelopen tot boven de 750. In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn hulpverleners druk bezig met het herstellen van elektriciteit en andere voorzieningen. Vanwege de enorme overstromingen vrezen hulporganisaties de uitbraak van ziektes zoals cholera en malaria. Het Rode Kruis heeft Giro nummer 7244 opengesteld voor hulp aan de slachtoffers. Op Brabantse treinstations zijn vandaag duizenden mensen gestrand door problemen op het spoor. Er was een stroomstoring bij Liemte en vanmiddag kwam daar een ongeluk op een spoorwegovergang in Breda bij. Een trein schepte daar een auto waar de twee inzittenden, een moeder en een kind, net op tijd uitwisten te komen. Het weer. Vannacht trekt de wind aan en vallen er wat buien. Minima tussen 2 en 6 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten pittige buien.